Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft op de tweede dag van het MH17-proces nieuwe getuigen gepresenteerd. Een van hen is een Rus die zegt dat hij aanwezig was bij het afvuren van de boekraket. Hij had zich volgens het OM als vrijwilliger bij de separatisten aangesloten en bewaakte het terrein waar de raket werd afgeschoten. Aanwezigen waren in eerste instantie blij dat er een militair transportvliegtuig was neergehaald. Later hoorden ze dat het om een passagiersvliegtuig ging. Die getuigen en tientallen anderen lopen volgens het OM het risico om te worden bedreigd door Russische veiligheidsdiensten. Daarom wordt hun identiteit geheim gehouden. Turkije wil dat de afspraken uit de Turkije-deal worden aangescherpt. Dat zei de Turkse minister van Buitenlandse Zaken... na een overleg in Brussel over de migratiecrisis aan de Turks-Griekse grens. Sinds twee weken houdt Turkije geen vluchtelingen meer tegen die naar de EU willen. Tienduizenden mensen zitten nu vast in een gebied tussen Griekenland en Turkije. In de deal die de EU met Turkije in 2016 sloot... staat dat duizenden vluchtelingen uit Turkse opvangkampen naar Europa worden gehaald... in ruil voor het tegenhouden van vluchtelingen. Brussel komt die afspraken niet na... omdat lidstaten het niet met elkaar eens kunnen worden. De Rabobank heeft last van een landelijke pinstoring. Door een technisch mankement zijn geldopnames en pintransacties met betaalpassen van de bank niet mogelijk. De storing bij de Rabobank begon vanochtend om 7 uur. Hoe lang de storing nog gaat duren, kan de Rabobank niet zeggen. En het weer nog van het westen uit vaker wat droger. De temperatuur ligt rond 13 graden. Vanavond en vannacht bewolkt en in het hele land buien. Morgen in het zuiden regenachtig, in het noorden vaker droog en wat zon.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 I'll go anywhere I'm a sucker for you. Any road you take, you know that you'll find me. I'm a sucker for all subliminal things no one knows about you. About you, about you, about you. Making the typical me break my typical rules.